René van Brakel met het NOS-journaal. De burgemeester van Landgraaf vindt dat de organisatie van Pinkpop... geen onverantwoorde risico's heeft genomen... door het festival door te laten gaan ondanks het noodweer. Dat zei hij in het tv-programma Knevel en Van de Brink. Hij reageerde op weervrouw Margot Ribbrink... die juist had uitgelegd dat de festivalorganisatie en gemeente... een groot risico hadden genomen. Het KNMI had voor Limburg een weeralarm afgegeven. Het noodweer op Pinkpop leidde niet tot gewonden. Er werden wel foliedekens uitgedeeld om onderkoeling tegen te gaan. Zware onweersbuien en rukwinden hebben in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen voor veel overlast gezorgd. Voor zover bekend heeft het noodweer daar één leven geëist. Een man in Keulen werd op de fiets geraakt door een omgewaarde boom. Het treinverkeer ligt op veel trajecten stil. De luchthaven van Düsseldorf, die ook bij veel Nederlandse toeristen in trek is, liet vliegtuigen ruim een uur lang niet vertrekken of landen. De afgetreden Belgische koning Albert volgde in 1993 zijn overleden broer op... op nadrukkelijk verzoek van de weduwe van zijn broer. Dat vertelde koning Albert in een interview op de Belgische tv. Na het overlijden van de kinderloze Boudewijn was de vraag of de 33-jarige Filip of zijn vader Albert het zou overnemen. Albert noemde het interview een afscheid. Hij is 80 jaar en voelt zich af en toe wat zwak. Hillary en Bill Clinton waren na het presidentschap van Bill Clinton in 2001 blut. De twee kwamen om in de advocatenrekeningen toen ze het Witte Huis verlieten. Dat heeft Hillary Clinton gezegd in een interview met de Amerikaanse nieuwszender ABC. Daar sprak ze over haar boekpresentatie. Hillary Clinton is de democratische favoriet voor de presidentsverkiezingen in 2016... maar ze wil pas volgend jaar bekendmaken of ze meedoet. Volgens Clinton hadden ze begin deze eeuw moeite om de studie van hun dochter...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 It's my life. It's my life. my It's my life. It's my life, my It's my life. It's my life, my It's my life. Do you understand? I live the way I want to live. I make decisions day and night.